Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Donald Trump heeft voldoende gedelegeerden achter zich... om zeker te zijn van de republikeinse nominatie voor het presidentschap... zegt het persbureau AP na een telling. Volgens AP heeft Trump ook de steun van een aantal ongebonden gedelegeerden... die hem zullen steunen op de Nationale Partijconventie in Cleveland. Die begint op 18 juli. Trump was al de enige overgebleven kandidaat van de Republikeinen... in de race om de nominatie. ING schrapt in Nederland 300 arbeidsplaatsen. De bank kan met minder personeel toe, omdat er steeds meer wordt gebankierd via internet. Bij het zakelijk bankieren kan een bedrijf inmiddels online een lening aanvragen. ING hoopt dat er geen gedwongen ontslagen vallen, maar dat de arbeidsplaatsen via natuurlijk verloop verdwijnen. Een vechtsporter van 36 uit Harlingen is veroordeeld tot vier jaar cel voor het doodslaan van een man tijdens de visserijdagen vorig jaar. Volgens de rechtbank gaf hij de man zonder aanleiding een klap in het gezicht. Het slachtoffer kwam ongelukkig op zijn hoofd terecht en overleed een dag later. De straf is relatief hoog omdat volgens de rechter klappen van een vechtsporter harder aankomen dan van een gemiddeld mens. De komende dagen moeten treinreizigers rekening houden met vertraging rond Utrecht Centraal. Er zijn dan veel werkzaamheden aan het spoor. De NS zet op meerdere trajecten bussen in. Zo'n 2500 mensen gaan dit weekend bij het station sporen vernieuwen en rechtleggen, waardoor het aantal wissels kan worden teruggebracht van 167 naar 57. De langste Giro-etappe heeft geen problemen opgeleverd voor wielrenner Steven Kruiswijk. Zijn concurrenten vielen hem niet aan en hij verdedigde zijn roze trui met gemak. De rit werd gewonnen door Matteo Trentin. Kruiswijk heeft in het algemeen klassement nog drie minuten voorsprong op de nummer 2, de Colombiaan Esteban Chavez. Wel komen er nu twee zware bergetappes aan. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden en zuidoosten kans op een bui. Morgen zon, ook enkele buien en het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt iets drukker. Dit zijn de langste files van dit moment. De A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Barneveld en Eembrugge 8 kilometer. En ook richting Amersfoort is het daar heel druk. Op de A2 Utrecht ten Bosch tussen Culemborg en de afrit Gelder-Malsen 5, maar wel 20 minuten tijdverlies. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Dorp 10 kilometer. En richting Rotterdam tussen Knoop het dorp en nieuw op 5. Bovendien is er een ongeluk gebeurd zojuist in de Benelux-tunnel eh, op de A4. Nee, bij knooppunt Benelux staat een korte file achter. De linkerrijstrook is dicht. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk 8. De A12 Arnhem-Den Haag Tussen Maarn en Hooggraven 10 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 7. A16 Rotterdam-Breda bij de randweg Dordrecht 11. De A27 Utrecht-Almere bij Hilversum 10 kilometer. En van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Noorderloos 7. A28 Utrecht-Amersfoort bij de afrit en Dolder 4. En vanuit Zwolle naar Amersfoort na een ongeluk bij Amersfoort-Vathorst nog langzaam rijdend verkeer.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 Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. Goedenavond. Met nu ZFM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 Rond kwart over zeven de evenementen in Zandvoort voor de jeugd. En rond half acht de top vijf films. Ik zit er nog tot en met acht uur. Heb je nou nog verzoekjes? Vraag het even aan. Op de Facebookpagina facebook.com eh, uh, slash CFM Jong Zandvoort. En dan ga ik dat eh, verzoekje speciaal voor jou draaien. En nu uh, hebben we natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Zoals deze van Drake.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 say, Hey, would you come with me? I say, Hey.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 league at La Superica, grabbing tacos, checking out hotties.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 de Katy Perry met This Is How We Do. Het is inmiddels alweer tijd voor de top 5 nou, nou. games. That's right. Ja, de top 5 games dus. Op 5 staat eh, Doom. Dan op 4 staat No Man's Sky. Deze komt uit uh, pas op 21 juni, dus daar moet je nog heel even op wachten. Dan op nummer 3 staat Uncharted 4. Het is trouwens een hele andere top 5 dan als vorige week. Het van de muziekie. Op nummer 2. Dark Souls 3. Op nummer 1. Geen Division meer. Maar wat zal er deze week op nummer 1 staan? Deze week op nummer 1 staat... Far Cry Primal. Wij hebben inmiddels een uh, verzoekje binnengekregen. Dat is van Django Wagner samen met Danny de Munk. Eh, wij met z'n twee. Heb je nou ook een verzoekplaatje? Vraag het dan even aan. Op de Facebookpagina natuurlijk. Facebook.com. Zes CFM Jong Zandvoort. Nog tot en met 8 uur. Eh, lekker hangen op de boot. Sta jij ineens hier bij me voor de deur. Ik kom even bij je langs. Ben benieuwd hoe het met je gaat. Ik heb je al een tijd niet meer gezien. Zeg vriend, dat is gezellig. Kom maar binnen als je wil. De koffie die staat klaar of wil je thee? niet de bedoeling wat ik je eigenlijk vragen wil. Ik moet eruit, ga je met me mee? Wij met z'n tweeën. alsof ik hier geboren ben. Morgen heb ik spijt, zit er een kater in mijn hoofd. Maar nu staan wij er even niet bij stil. Door al die vele drankjes zijn we aangenaam verdoofd. Omdat ik steeds dat laatste rondje wil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 get out of control. Baby, Barman, waar blijft mijn drankje? Want er zijn een paar interessante dames die met me willen dansen. Ja, boy doet het goed, man. Schatje, doe wat je goed kan. Alles mag, niks moet, maar ik weet wat ik straks met jou ga doen, maar. Oh, Of je nou in een mini of bikini danst. Of je nou bent in Brazilië of Trinidad. Zo zijn ze kent de boy van de media. Ja, boy doet het goed man. Schatje doe wat je goed kan. Alles mag, niks moet maar. Ik weet wat ik straks met jou ga doen maar. Babbel. Het is inmiddels alweer half zeven. Tijd voor dier van de week. Naam Felix. Schatje, doe wat je goed kan. Felix is een leuke, aanhankelijke, wat te dikke kater van middelbare leeftijd. Hij zit al wat langer bij ons en is inmiddels helemaal gewend aan ons. Dat heeft, hij, eh, dat heeft wel even geduurd. En in zijn nieuwe huis zal hij wel even de tijd moeten krijgen om te wennen. Felix is sociaal naar andere katten in huis en maakt hij graag even een ommetje buiten. Ben toe op zoek naar een leuke, gezellige model kater? Ik, eh, breng er een bezoekje aan het dierenthuis Kennemerland aan Keesomstraat 5. Te Zandvoort natuurlijk. Of bel ze even op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 stupid war. We play harder with the plastic eye. one thing to be taught is dreams are made to be caught, and friends can never be bought. Doesn't matter how long it's been, I know you'll always jump in, cause we don't know how to quit. Let's start a riot tonight, a pack lions tonight, in this world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 stop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

You're the 21 pilot met Stressed Out. Het is alweer kort voor zeven. Tijd voor het weer. Vanavond is er lokaal kans op regen of onweersbui. Nou, als ik het zo bekijk valt het best wel mee, denk ik. Maar goed, de zwakke wind draait naar noord tot noordoost en neemt toe naar matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 19 graden. Vrijdag is het licht wisselvallig lenteweer. Met naast geregeld zonneschijn, eh, zonneschijn ook een grote kans op enkele regen- en onweersbuien. De temperatuur is prima en stijgt naar water tussen de 20 en de 22 graden.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 so don't stop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 just ask me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

Yeah